uur. Rijkers met het NOS Journaal. Zo'n 3000 huishoudens rond Schiphol krijgen geld van de overheid... omdat deze de regels voor geluidsoverlast niet goed heeft gecontroleerd. De afgelopen jaren werd er gevlogen volgens nieuwe regels... maar die waren nog niet vastgelegd in de wet. Daarom controleerde de inspectie niet op geluidsoverlast. Een speciale commissie bepaalde dat de bewoners recht hebben op compensatie. Turkije heeft doelen van de Koerdische beweging PKK aangevallen in Noord-Irak... na de zelfmoordaanslag in Ankara gisterochtend. Die aanslag was opgeëist door de PKK. Een man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... en een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie. In Mexico zijn zeker negen doden gevallen toen het dak van een kerk instortte. Ook zijn 50 mensen gewond geraakt. Er was een doopdienst bezig toen het dak en enkele muren het begaven. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in de kerk. Mogelijk liggen er nog mensen onder de puin. Reddingswerkers zijn aan het zoeken tussen de brokstukken. Er is een lichte aardbeving geweest in het Drentse dorp Hooghalen, vlakbij Assen. Volgens de KNMI had die een kracht van 1,9. De beving hangt samen met de gaswinning in de regio. Gisterochtend kwam er een einde aan de gaswinning in Groningen. Het gaat weer beter met RKC-keeper Etienne Vaassen. Zij aanvoerde Michiel Kramer in Studio Voetbal. De keeper ging gisteren neer op het veld tijdens het Eredivisie-duel tegen Ajax. Hij werd gereanimeerd en met een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is Fase weer thuis. Volgens RKC was er geen sprake van bloedingen of andere grote dingen. Het weer in het zuiden veel zon en zomers warm met maximaal 26 graden. Op andere plekken trekken vaker wat wolken over en wordt het 20 tot 24 graden.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 Bij de brand kwam veel rook vrij. Het natuurgebied ligt vlak bij Den Bosch en de rook trok daarom over de stad. 60-plussers kunnen vanaf vandaag een nieuwe boosterprik krijgen tegen het coronavirus... Daarmee moet hun afweer een oppepper krijgen, met het oog op de herfst en de winter. In die, in die seizoenen gaat het virus namelijk wat makkelijker rond. Het weer, in het zuiden veel zon en zomers warm met maximaal 26 graden. Op andere plekken trekken vaker wat wolken over en wordt het 20 tot 24 graden.